Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn de spanningen hoog opgelopen... na de dood van een demonstrant. De 37-jarige Alex Brady werd doodgeschoten door de grenspolitie... tijdens protesten tegen de immigratiedienst ICE. Volgens een getuige wilde hij een vrouw helpen... die pepperspray in haar ogen had gekregen. In Minneapolis zijn vanwege de aanhoudende onrust veel evenementen afgelast. Sportwedstrijden zijn uitgesteld en musea en theaters zijn dicht. Er wordt al weken gedemonstreerd in de stad en ook in andere Amerikaanse steden... na de dood van Renee Good. Zij werd door een ICE-agent doodgeschoten. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben tot middernacht onderhandeld... en de gesprekken gaan vanochtend rond half elf verder. D66-leider Jette zei dat ze al heel ver zijn, maar dat het nog niet af is. Volgens CDA-leider Bontebal is het financiële plaatje nog niet rond... Hij had gehoopt gisteren knopen te kunnen doorhakken. De partijen willen vrijdag hun coalitieakkoord presenteren. De Wereldgezondheidsorganisatie haalt hard uit naar de Amerikaanse president Trump en zijn besluit om uit de organisatie te stappen. In een verklaring laat de WHO weinig heel van Trumps redenering. Zo stelt de gezondheidsorganisatie dat de president leugens verspreidde. Hij zei onder meer dat de WHO heeft gefaald tijdens de coronapandemie. Volgens de organisatie is daar niks van waar. De jongen van 16, die donderdag werd gedood in Den Horen bij Delft... is om het leven gebracht door messteken. Eerder zei de politie dat er een melding was geweest van een schietincident. Voor de dood van eh, de jongen zit een 18-jarige man uit Rijswijk vast. De politie hoopt dat mensen die iets hebben gezien zich melden... want de kans bestaat dat er meer mensen betrokken waren... bij de dood van de jongen uit Delft. Het weer in het noorden bewolkt, verder vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag neemt vanuit het oosten de bewolking overal toe.